Visser met het NOS-journaal. De regeringsleiders zijn het in Brussel eens geworden over maatregelen om de eurocrisis te bestrijden. Er is gepraat tot 4 uur vannacht. EU-president Van Rompuy sprak van een alomvattend pakket dat de komende weken verder gestalte moet krijgen. Het pakket lijkt positief te worden ontvangen door beleggers. In Oost-Azië tegen effectenbeurzen in reactie op het nieuws met 1 tot 2 procent. Duidelijk is dat Europese banken 50% van de Griekse schulden gaan kwijtschelden. In juli wilden de banken nog niet verder gaan, dan 21%. Er komt ook een nieuwe lening en dat levert voor Griekenland in totaal 130 miljard op. Komt in de plaats van een eerder pakket van 109 miljard. Ten tweede wordt het noodfonds voor de euro versterkt, zodat ingrijpen mogelijk is tot een bedrag van 1000 miljard euro, oftewel een biljoen. Ander onderdeel van het akkoord betreft de versterking van de Europese banken. Daarover werd gisteren al een deelakkoord bereikt met andere EU-landen. Ze moeten vanaf juli volgend jaar 9% van het geld dat uitlenen als buffer in kas hebben. Voor Nederlandse banken levert dat geen probleem op. Premier Rutte noemt het akkoord over maatregelen tegen de eurocrisis een heel grote stap. Volgens hem is er op alle onderdelen grote vooruitgang geboekt. Hij wees onder meer naar afspraken over een strengere begrotingsdiscipline. Hij zei wat mij betreft is dit de big bazooka. De afgelopen dagen werd die vergelijking gebruikt om duidelijk te maken dat grof geschut nodig was om de crisis te overwinnen. De Franse president Sarkozy sprak van een resultaat waarover de wereld opgelucht kan zijn. Bondskanselier Merkel zei dat de EU duidelijk op de goede weg is. In Groningen zijn honderden studenten geëvacueerd vanwege een brand in een flatgebouw. De brand woedde op de derde verdieping van een studentenflat. Alle bewoners moesten hun kamer uit vanwege de rook. Niemand raakte gewond. Het weer droog en vooral in het oosten ruimte voor de zon. Het wordt 13 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude 5 kilometer.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 My outlook's bleak. Oh, yeah. You know, I fool around playing, the field. That's when I found moving. Well, without it, girl, I just uh, lose my mind. The way you hold me comforts me and shows me that a love like yours is hard to find.